Volgens de GGD zit het er even niet meer in, omdat er te weinig personeel is. We zijn continu aan het werven. We zijn continu aan het opleiden, zowel voor de callcentra als voor het testen afnemen, als voor het vaccineren. En dat is iets wat we op zich wel gewend zijn, maar het is nu even, even echt een stevige opgave. Gisteren werden meer dan 94.000 testen afgenomen en er werden ook nog eens 107.000 ingepland. De eerste 80-plussers hebben een boosterprik te pakken. Sinds vanochtend kunnen zij een extra coronaprik krijgen om ze beter te beschermen. Ook voor zorgpersoneel liggen de komende tijd boosterprikken klaar. Mensen met een slecht afweersysteem die kregen al een extra prik. De GGD in Schijndel heeft niet alleen de handen vol aan corona. Er is ook nog eens een legionella-uitbraak. Volgens Omroep Brabant liggen zeker 10 mensen in het ziekenhuis. Eén persoon zou zijn overleden. Het is nog onduidelijk waar ze zijn besmet. De legionella-bacterie kan voorkomen in lauw en warm water. Als er dan druppeltjes in de lucht komen, dan kun je het inademen. En een belangrijke oproep van de NOS. Dinsdag 4 januari is het namelijk 25 jaar geleden dat er voor het laatst een Elfstedentocht was. Die dag worden er op tv allemaal herinneringen opgehaald. Alleen presentator Herman van der Zand heeft nog geen bijpassende kleding. In zijn kledingkast hangen allemaal nette jasjes, maar geen gezellige wollen trui. En dat hoort wel bij een Elfstedentocht uitzending. En dus een oproep. Een uitgelezen moment om in te haken en tijdens de lange lockdownavonden uw breifantasie de vrije loop te laten. Er zijn geen beperkingen. Pennen klaar, breien maar. Je gebreide trui moet als het even kan wel voor 12 december al binnen zijn. Het weer. Regelmatig zon en een graad of 11. Later vanmiddag kan de bewolking wel toenemen met kans op een spatje motregen. Morgen grijs en het miezert af en toe, maar het blijft zacht. Maximaal 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 3 kilometer file.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 Laten we proosten, yeah. así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí.